uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Kenia mag voorlopig niet geprotesteerd worden in de hoofdstad Nairobi. Het is al weken rustig in het land vanwege grote anti-regeringsdemonstraties. Daarbij zijn meerdere mensen omgekomen. Volgens de politie zouden criminele bendes de protesten willen verstoren met geweld en plunderingen. De politie wil dat voorkomen en daarom zijn demonstraties voorlopig verboden. Israël gebruikt water als oorlogswapen. Dat staat in een rapport van Oxfam Novib. Israël knijpt de watertoevoer naar Gaza af en vernietigt watervoorzieningen. Daardoor hebben Palestijnen vaak niet genoeg water voor hun basisvoorzieningen. Mensen hebben volgens Oxfam ruim 4 liter water per dag... en dat noemt de hulporganisatie absoluut ontoereikend. Het is minder dan een derde van het minimum in noodsituaties. De hulporganisatie wijst erop dat ziektes zich gemakkelijk kunnen verspreiden door het gebrek aan water. Een automobilist is in Parijs op een terras ingereden. Er viel één dode en zeker zes mensen zijn gewond geraakt, schrijven Franse media. Het gebeurde in het oosten van de stad bij de bekende begraafplaats Père Lachaise. De bestuurder reed volgens de politie hard en had gedronken. Ook de bijrijder was onder invloed. De politie gaat vooralsnog uit van een ongeluk. Vanwege de Olympische Spelen zijn de autoriteiten extra alert. De auto werd onderzocht op explosieven, maar die zijn niet gevonden. De rentmeester van het Utrechtse landgoed Den Treek, waar een meisje zou zijn gebeten door een wolf, zegt dat er al langer problemen zijn. Volgens hem volgen wolven, wandelaars en fietsers in het gebied en zijn er, ondanks wolfwerende hekken, ook schapen doodgebeten. Ook zegt hij dat de overheid te afwachtend is geweest. De provincie adviseert nu om het gebied voorlopig te mijden. Het weer, het is zo'n 13 graden met lokaal mist.